Bij stelen regent en dwars door een dag. Of ik het zoals het nog gebeurt weer geen cent op zak. Dan denk ik het wordt de hoogste tijd dat ik weer wat doe. Ik tel tot drie en zie de zonneschijn met mijn ogen toe. Als de baas mij elke dag verwijt, je bent weer te laat. Als dat nu niet gauw gaat beteren, sta je zo op straat. Dan denk ik, het wordt de hoogste tijd voor wat energie. Het wordt tijd dat ik er iets aan doe en ik tel tot drie. Al mij heeft laten staan. En ik zie hen samen arm in arm met een andere gaan. Dan leg ik er mij zo zonder meer echt nog niet bij neer. Tel tot drie en met wat fantasie krijg ik hem dan weer. 1, 2, drie en hop, daar gaan we naar het paradijs van mijn dromen. 1, 2, drie en hop, daar gaan we. Iedereen is er wel gekomen.